Het Amerikaanse leger gaat mogelijk helpen bij het bestrijden van de grote olievlek in de Golf van Mexico. Pentagon onderzoekt hoe Amerikaanse militairen daar kunnen worden ingezet. In de staat Louisiana is de noodtoestand uitgeroepen omdat de olie daar vermoedelijk morgen de kust bereikt. Volgens de kustwacht lekt er vijf keer zoveel olie in zee als eerder werd gedacht. Een deel is in brand gestoken en er wordt nog steeds geprobeerd om de pijplijn in de Golf van Mexico af te sluiten. De olieleiding werd vorige week losgerukt van een booreiland na een explosie. Een Duitse rechtbank heeft een vrouw die twee mislukte schoonheidsoperaties onderging... bestempeld als een slachtoffer van geweld. De vrouw had een schadevergoeding geëist en dat ze twee keer vet had laten afzuigen door haar gynaecoloog. Na de tweede operatie moest ze met ernstige complicaties naar het ziekenhuis. De arts bleek achteraf niet bevoegd om de operaties uit te voeren. Hij kreeg eerder al een gevangenisstraf opgelegd voor het toebrengen van lichamelijk letsel. De Duitse rechtbank heeft nu ook bepaald dat de vrouw voor een schadevergoeding in aanmerking komt. De rechter oordeelde dat de gynaecoloog alleen maar dacht aan geld verdienen en niet aan het welzijn van de patiënt. In Friesland zijn drie voormalige SP-leden opgepakt op verdenking van valsheid in geschriften. De drie wilden in Scharsterland tegen de wil van het landelijk partijbestuur meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Nadat het trio geen toestemming had gekregen, werd een kandidatenlijst ingeleverd met een vervalste handtekening van voorzitter Jan Marijnissen. Het partijbestuur kwam erachter en bracht de zaak in januari zelf naar buiten. De SP royeerde de drie leden. De burgemeester van Scharsterland deed aangifte van valsheid in geschriften. Het OM bekijkt nu of de drie voormalige SP'ers strafrechtelijk worden vervolgd. Het weer vanavond en vannacht buien met kans op onweer. Koninginnedag start bewolkt, in de middag zonnige periode en in het oosten een enkele bui. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS